Mark Hocker met het NOS Journaal. Bij de vliegramp in Cuba zijn ze omgekomen. 104 passagiers en 6 bemanningsleden hebben de Cubaanse autoriteiten bekendgemaakt. Drie inzittenden zouden de crash hebben overleefd. Ze liggen in het ziekenhuis en verkeren in levensgevaar. In Cuba zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd na de vliegramp van gisteren. Boeing 737 stortte kort na de start voor een binnenlandse vlucht brandend neer op een akker bij de luchthaven van Havana toestel was gehuurd van een Mexicaanse maatschappij en was een paar maanden geleden nog gekeurd. De Cubaanse autoriteiten hebben een onderzoek naar de ramp aangekondigd en Mexico gaat daarbij helpen. In Zwitserland heeft een brand in de San Bernardino-tunnel geleid tot de langste file in 20 jaar bij de Gotthardtunnel, die als uitwijkroute werd gebruikt. Op de grens met Italië stond in zuidelijke richting zo'n 30 kilometer file. De brand in de tunnel ontstond gisteren. Een Duitse touringcar vloog in brand. Niemand raakte gewond. De San Bernardino-tunnel moest dicht. Dat gaat nog zeker een week duren. Vanwege Pinksteren wordt ook morgen veel drukte bij de Gotthardtunnel verwacht. Het toezicht op de contacten dat gedetineerden hebben met de buitenwereld wordt verscherpt. Vooral de post en het telefoonverkeer moet worden gecontroleerd, zegt minister Dekker van Rechtsbescherming. Aanleiding is de affaire Robert M., die is veroordeeld vanwege kindermisbruik. Hij bleek brieven te hebben verstuurd aan kranten en een advocaat... zonder dat de directie van zijn gevangenis daarvan wist. Vitesse heeft de play-off finale om Europees voetbal gewonnen. De Arnhemmers wonnen uit bij Utrecht met 2-1... en eerder had Vitesse thuis al met 3-2 gewonnen. Dankzij de winst speelt Vitesse komend seizoen in de tweede voorronde van de Europa League... Het weer, steeds meer opklaringen. In het westen vannacht kans op mistbanken. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Overdag veel zon, later ook wat stapelwolken...